Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. In Flevoland is een Italiaan aangehouden die lid zou zijn van de maffia. De 36-jarige man hield zich verborgen in Zeewolde in een bungalowpark. Hij zou lid zijn van de Polverino-clan, een tak van de Napolitaanse Camorra... die wordt verdacht van onder meer grootschalige hashimport uit Marokko en afpersing. Een paar maanden geleden zijn in Italië al 40 vermoedelijke leden van de Polverino-clan gearresteerd. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam krijgt vanwege de bacterieuitbraak een extra directeur. De interimbestuurder gaat zich alleen bezighouden met de problemen rond de besmetting. Hij gaat werken naast de huidige directeur. Voor de Raad van Toezicht is het bestrijden van de multiresistente bacterie niet te combineren met het dagelijks bestuur. Het Rotterdamse ziekenhuis kwam in het nieuws door de uitspraak van de multiresistente Klebsiella bacterie. Er zijn nu 79 mensen besmet, 27 van hen zijn overleden. Vorige week werd al een hoogleraar infectieziekte van het UMC Utrecht aangesteld als supervisor. Leo Beenhakker wordt sportdirecteur van de Hongaarse club Oeipest. De 68-jarige Rotterdammer vertrok in januari als technisch directeur bij Feyenoord. Oeipest werd 20 keer kampioen van Hongarije, maar eindigde vorig jaar als zesde. De Duitse ex-international Jurgen Klinsman is de nieuwe bondscoach van de Verenigde Staten. Klinsman volgt Bob Bradley op, die donderdag werd ontslagen. En in Argentinië is Alejandro Saveria benoemd als bondscoach. De trainer van Estudiantes is de opvolger van Sergio Batista. Die werd ontslagen na de tegenvallende resultaten bij de Copa America. En dan het weer. Vannacht overwegend droog. In het midden en zuiden plaatselijk mist. En minima van een graad of 12. Morgen bewolkt in het zuiden af en toe zon. En 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Belgische grens tussen Rotterdam en Breda en op de A67 Eindhoven-Venlo tussen Eindhoven en Venlo.